Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de tweede keer dit jaar. De vlammen sloegen uit de gevel. Vier brandweerlieden liepen lichte verwondingen op. De Trump Tower is het kroonjuweel van het vastgoedimperium van de Amerikaanse president. Op Twitter zei Trump dat de brand klein bleef dankzij het goede ontwerp van het gebouw. Begin dit jaar was er al brand op het dak. Toen had een klimaatinstallatie vlam gevat. In de Dom van Münster wordt vandaag een herdenkingsdienst gehouden... voor de slachtoffers van de aanslag met een busje. De ecumenische dienst zal worden geleid door de bisschop van Münster. Een verwarde man reed gistermiddag met een busje in op een caféterras... waarbij twee doden vielen. Twintig mensen raakten gewond, onder wie een Nederlandse vrouw. Er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om terrorisme. De dader, een 48-jarige Duitser, pleegde in zijn busje zelfmoord. In de binnenstad van Münster is gisteravond al een spontane herdenking met kaarsen gehouden. Vandaag gaat ook de premier van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen naar Münster. De Braziliaanse oud-president Lula heeft zich overgegeven aan de politie. Eerder wisten zijn aanhangers dat nog te voorkomen... maar tegen middernacht Nederlandse tijd kon hij met hulp van zijn lijfwachten... alsnog in een politieauto stappen. De 72-jarige Lula moet een celstraf van 12 jaar uitzitten wegens corruptie. Hij vecht dat nog aan, maar het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat hij zijn proces niet in vrijheid mag afwachten. De laatste dagen zat Lula in een vakbondsgebouw waar zich duizenden aanhangers hadden verzameld. Ze willen dat hij in oktober opnieuw tot president wordt gekozen. In opiniepeilingen gaat hij aan kop. Het weer, het is een vrij heldere nacht met minima van 9 tot 11 graden.